Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders heeft zich hard uitgelaten over het alternatief voor het ontpolderen van de Hetwiegepolder. In een tweet laat hij weten dat het plan van staatssecretaris Bleker geen steun krijgt zonder dat er een referendum is gehouden in Zeeland. In Zeeland is er in de provinciale staten echter geen voldoende steun voor een referendum. Zonder de steun van de PVV is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor het nieuwe plan van Bleker. Harry Koorstra vertrekt per direct als bestuursvoorzitter van PostNL. Hij zegt dat de samenwerking met de Raad van Commissarissen moeizaam verloopt. Onder Koorstra's leiding voerde het postbedrijf een grootscheepse reorganisatie door. De afgelopen tijd leidde die tot veel problemen met de postbezorging. Het vredesplan van VN-gezant Annan voor Syrië is de laatste kans om een burgeroorlog te vermijden. Franse minister Juppé van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd na een bijeenkomst van de Vrienden van Syrië in Parijs. Op de bijeenkomst pleitte de Amerikaanse minister Clinton voor een nieuwe VN-resolutie. Die zou moeten voorzien in extra sancties voor het regime Assad als het zich niet houdt aan het staakt het vuren dat onderdeel is van het plan van Annan. In de baai van Kaapstad is een man doodgebeten door een witte haai. De 20-jarige Zuid-Afrikaan was met zijn broer en een vriend in het water aan het bodyboarden. De 5 meter lange mensenhaai beet het rechterbeen van de man af. Hij overleed kort daarna. Het is de derde keer in een paar jaar tijd dat een witte haai toeslaat in het gebied. SBS ontslaat drie presentatrices van Hart van Nederland. Het nieuwsprogramma krijgt na de zomer een andere opzet en daarom wordt er afscheid genomen van Silly Dartel, Maureen Dutois, en Milika Peterson. Ze vormen al jaren het gezicht van Hart van Nederland. SBS wil echter vernieuwen en gaat zich richten op een jonger publiek. Het weer, vannacht is het vrijwel overal droog. Ook morgenochtend is het nog overwegend droog en schijnt de zon regelmatig.